Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Asielministers van EU-landen hebben allerlei afspraken gemaakt... die ervoor moeten gaan zorgen dat asielzoekers beter worden verdeeld... en dat mensen die geen kans maken op asiel makkelijker terug kunnen worden gestuurd. De afspraken moeten wel nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Daarna moeten landen het zelf invoeren, zegt correspondent Ardi Stemerding. Het zal dus nog wel jaren duren voordat daadwerkelijk dit beleid ook de druk op het asielsysteem eh, eh, verlaagt echte snelle druk eh, verlagen, dat zal eerder van een migratiedeal komen. Hè? En dat is, staat voor komend weekend op de agenda. Dan reizen de regeringsleiders naar Tunesië om te kijken ook, of ze kunnen voorkomen dat mensen überhaupt op een bootje stappen en deze kant op komen. Het leger van Oekraïne heeft vannacht vier kruisraketten en tien aanvalsdrones neergehaald tijdens een Russische aanval. Twee andere raketten konden niet worden neergehaald. Die raakten een burgerdoel in het midden van Oekraïne. Een flinke knal gisteravond in Arnhem. Er was een explosie bij een horecazaak in een winkelcentrum. Buren werden er wakker van, maar niemand raakte gewond. Bij dezelfde tent werd eerder op de dag al een verdacht pakketje weggehaald. Bij een andere tent even verderop in Arnhem werd toen ook een verdacht pakketje gevonden. Het wordt een zomerse dag vandaag en de zon is niet alleen warm, maar ook fel. Met een zonnekracht waardoor je binnen een kwartier al kunt verbranden. Goed smeren dus, maar ben je toch je flesje vergeten... dan kun je terecht bij een van de honderden pompjes met gratis zonnebrandcrème... die door ons land staan verspreid. Op het strand van Katwijk staat er ook eentje. Dat vindt deze wethouder heel belangrijk. We zien dat heel veel mensen toch onbeschermd eh, van de zon genieten. En dat zien we ook in het aantal eh, huidkankergevallen wat eh, hier in Katwijk aan de orde is. dus dat betekent dat we mensen er ook op moeten attenderen. Dat beschermd op het strand genieten of op het terras, dat dat gewoon veel beter voor je gezondheid is. Na de zomer gaat de gemeente Katwijk kijken of de pompjes een succes waren en of ze er elke zomer komen te staan.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 can take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese migratiedeal is een heel belangrijke stap, zegt staatssecretaris Van der Burg. Ook de coalitiepartijen in Den Haag zijn tevreden. Voordat er een echt akkoord is, moet er ook nog worden onderhandeld met het Europees Parlement. In Arnhem-Zuid waren vannacht twee explosies... bij een cafetaria en een Chinees restaurant. Bij de cafetaria werd gisteren al een verdacht pakketje gevonden... waarna burgemeester Marcouch bepaalde dat de zaak zeker twee weken dicht moet blijven. Oud-president Trump meldt dat hij is aangeklaagd... vanwege de dozen vol geheime documenten die zijn gevonden in zijn huis in Florida. Hij moet naar eigen zeggen dinsdag voor de rechter komen. En het weer, zonnig en zomers warm, 25 tot plaatselijk 30 graden. Op de Wadden en in het noordwesten is het wat koeler. watching you. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long. Come on. A la la la la long, a la la la la long, long, long, long. Standing across the room, I saw you smile. I said I wanna talk to you for a little while. emotion starts running wild. My tongue got this to say to you I hit the ground and I fall down too.